spoedige start. Dit is Eva de Jong met het NOS-journaal. De dochter van een veroordeelde Syriëganger is uit huis geplaatst. Volgens de Raad voor de Kinderbescherming gaat het om een spoedmaatregel die niet zomaar is genomen. De man werd begin deze maand veroordeeld tot drie jaar cel omdat hij heeft meegedaan aan de gewapende strijd in Syrië. Ook had hij anderen opgeroepen om deel te nemen aan de jihad. Zijn vrouw werd echter vrijgesproken. De Raad wil niet zeggen waarom het meisje van een half jaar oud bij haar moeder is weggehaald. In Sydney is een impasse ontstaan bij de gijzelingen in een café in het zakendistrict. Uren geleden wisten vijf mensen uit het café te ontkomen, maar daarna is er weinig gebeurd. De lichten in het café zijn uit. Australische media hebben de eisen van de gijzelnemer op internet gepubliceerd, maar op verzoek van de politie later ook weer verwijderd. De gijzelnemer zou een gesprek willen met premier Abbott en hij zou willen dat er een IS-vlag bij het café wordt afgeleverd. Volgens de gijzelaar zijn er vier bommen, twee in het café en twee elders in het zakendistrict. Diverse media zeggen ook te weten wie de gijzelnemer is en wat zijn motieven zijn, maar in overleg met de politie houden ze dat stil. Het College Bescherming Persoonsgegevens, CBP, dreigt internetgigant Google met een dwangsom die kan oplopen tot 15 miljoen euro. Volgens het CBP zijn Google's privacyvoorwaarden in strijd met de wet. Sinds 2012 koppelt het bedrijf de persoonsgegevens uit al zijn diensten, zoals de zoekmachine, Gmail en YouTube. Daarmee is het bedrijf in staat om bijvoorbeeld gepersonaliseerde advertenties te tonen. Volgens het CBP doet Google dat zonder gebruikers goed te informeren en zonder uitdrukkelijk om toestemming te vragen. Dat is tegen de Nederlandse en Europese wet. Ook privacy toezichthouders in Engeland, Duitsland, Frankrijk en Spanje ondernemen actie in februari gaat het CBP controleren of Google zijn beleid heeft veranderd. Het weer geleidelijk breekt de zon vaker door, maar ook nog een enkele bui. Het is 6 tot 8 graden. Vanavond landinwaarts overwegend droog. In de loop van de nacht vanuit het westen weer enkele buien met minima rond 4 graden.